Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt nog aardig wat gepind in de horeca. In de eerste week van de nieuwe lockdown is er in de horeca meer gepind dan tijdens de eerste lockdown. Dat komt vooral doordat er nu een stuk meer maaltijden worden bezorgd en afgehaald, zien ze bij ING. Dat is inderdaad zo'n alternatief businessmodel waar ze dan sneller op over kunnen gaan dan eh, toen eh, halverwege maart. Toen moesten ze het allemaal nog inrichten en, en, en organiseren. En nu eh, konden ze als het ware gelijk van start. Ook dit restaurant moest even omschakelen in maart van gasten aan tafel naar afhalen en bezorgen. Er waren wel dingen waar je tegenaan liep. Ja, en je ontwikkelt je ook. We hebben inmiddels wel mooi verpakkingsmateriaal, begonnen met wat standaard. Maar je hebt daar geen kennis van, of in ieder geval dat had ik niet. Dus eh, ja, zo kom je uiteindelijk bij, eh, via via bij een mooie leverancier terecht. En nu lopen de zaken op rolletjes. In meer dan een jaar tijd is er nog geen één boete uitgedeeld. Sinds eind vorig jaar is het verboden om boerka's, niqabs, integraalhelmen en bivakmutsen op openbare plekken te dragen. Maar volgens de Volkskrant zijn er nul boetes uitgedeeld. Wel zijn er in totaal vier waarschuwingen gegeven. In musea in Berlijn zijn minstens 70 voorwerpen vernield. Egyptische sarcofagen, beelden en schilderijen werden begin deze maand beklad met een olieachtige vloeistof. Volgens Duitse media heeft het misschien iets te maken met een complottheorie... die beweert dat één museum het centrum is van satanisten en coronacriminelen. Blikjes ragout, doosjes, een fles wijn, dat soort spullen zitten er meestal wel in een klassiek kerstpakket... Maar ook dat is dit jaar anders door corona, zegt deze man in zijn kerstpakkettenfabriek. Nou, we zien dat de pakketten wat eh, groter mogen en wat luxer. Eh, het is niet meer zo veel voor, voor, voor weinig. Uh, maar echt wel kwaliteit. Het gaat dan echt voor, voor echt de mooie items om het thuis gezellig te maken. En daar zijn wij wel blij mee, want dat zijn uiteindelijk veel mooiere pakketten met veel leukere reacties van de werknemers. Ja, en daar doe je het uiteindelijk voor. Ook zijn de pakketten dit jaar volgestopt met spullen. Geen rolkoffers of kortingsbonnen voor een uitje dus, maar chique kaarsen, dekens of spelletjes... zodat je het thuis gezellig kan maken. Het weer vanochtend regent het in het hele land. Vanmiddag trekken de buien weg en dan wordt het warm 16 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.